12 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Dat komiek Jan Beumerman maakte over de Turkse president Erdogan verboden. Beumerman mag de passages waarin Erdogan onder meer een pedofiel wordt genoemd niet herhalen. Doet hij dat wel, dan riskeert hij een boete van een kwart miljoen euro of een maandenlange celstraf. EU-president Tusk noemt het absurd dat de Britse politicus Boris Johnson de Europese Unie vergelijkt met Hitler. De conservatieve Johnson voert campagne voor een brexit. Afgelopen weekend zei hij dat de EU hetzelfde wil als Hitler en Napoleon. Europa veranderen in een superstaat. Volgens Tusk biedt de EU juist de beste garantie tegen onderlinge conflicten. Nederlandse F-16's hebben de afgelopen week tientallen IS-strijders uitgeschakeld. Dat zegt het ministerie van Defensie. Bij bombardementen vernietigden ze onder meer een explosieve werkplaats. Waar dat precies gebeurde is niet bekendgemaakt. De Nederlandse F-16's vliegen boven Irak en Oost-Syrië, maar de meeste aanvallen worden boven Irak gedaan. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet waardoor mogelijke jihadisten eerder kunnen worden aangepakt. Daarvoor hoeft geen strafrechtelijk onderzoek te worden gestart. De Kamer wil al langer dat er meer mogelijkheden komen om op te treden tegen radicalisering. Op basis van de nieuwe wet kunnen makkelijker uitreisverboden worden opgelegd aan mogelijke jihadisten. Een kleuter uit Hoge Zand is in het ziekenhuis opgenomen na het eten van een ecstasypil die hij had gevonden op het schoolplein. Het jongetje houdt waarschijnlijk niets over aan het incident, maar hij wordt voor de zekerheid 24 uur op de intensive care in de gaten gehouden. Vermoedelijk zag hij de pil aan voor een gekleurd snoepje. Het weer, het wordt een heldere nacht met minima van 7 tot 10 graden. Morgen neemt de bewolking toe en vooral in de middag vallen er enkele buien. Het wordt met 16 tot 19 graden iets zachter dan vandaag.